uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. ING-topman Ralf Hamers ziet geen reden om het beleid van zijn bank te veranderen. De aandeelhouders van ING trokken vorige week de steun aan de Raad van Bestuur... en de Raad van Commissarissen in... omdat ze ontevreden zijn over de rel rondom zijn salaris en de witwasaffaire. Daarvoor kreeg de bank een megaboete. Hamers ziet de kritiek van de aandeelhouders juist als een aanmoediging... om het ingezette verbeteringsprogramma door te zetten... En vanochtend maakte ING de cijfers over het eerste kwartaal bekend. De winst kwam uit op 1,1 miljard euro. Een daling van 9 vergeleken met een jaar eerder. De NPO maakt voor het salaris van Matthijs van Nieuwkerk geen uitzondering. De directeur van BNN-VARA wil dat wel... omdat hij bang is dat de presentator anders naar een commerciële omroep vertrekt. De NPO vindt ook dat Van Nieuwkerk van zeer grote waarde is... maar zegt dat er door de maatschappelijke en politieke discussie... geen uitzondering kan worden gemaakt. Volgend jaar mag Van Nieuwkerk niet meer dan 190.000 euro per jaar verdienen. Maar weinig Nederlanders kennen de lijsttrekkers voor de Europese verkiezingen. Op de vraag wie de VVD-lijsttrekker is... noemde bijvoorbeeld 10% van de VVD-stemmers Frans Timmermans. Maar die is van de VVD. Uit het onderzoek van INO e Research blijkt verder dat mensen vinden dat de EU zich vooral moet bezighouden met grote onderwerpen zoals klimaat en migratie. En springruiter Ian Miller stopt op 72-jarige leeftijd met internationale wedstrijden. De Canadees die deed in totaal 10 keer mee aan de Olympische Spelen, dat is een record. In 72 deed hij in München voor het eerst mee. Zijn succesvolste editie was in 2008 toen hij zilver won. Miller werd in zijn 47-jarige carrière 12 keer Canadees kampioen... en won twee keer de wereldbekerfinale. Hij stopt niet helemaal met de paardensport. De komende tijd gaat hij op zijn eigen boerderij paarden opleiden... en jeugdrijders coachen. Het weer nog.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 Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven.